Nu op Radio 501. Jackson Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Engelen. Kerstbal. Piek. Kerstomaat. Kerstboom. kerststek, Kerstborrel. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis. Kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio. watching the people around. Baby, please come home. The church bells in town. Christmas at all. I remember. de speciale kerstuitzending van Dex en Drums en Rock'n'Roll. En eh, je wordt natuurlijk eh, doodziek van al die eh, standaard kerstliedjes. Maar ik denk dat wij toch wel wat kerstpadertjes hebben gevonden die je niet zo vaak op de radio hoort. in Amerika is het traditie voor eigenlijk alle artiesten wel om kerstliedjes uit te brengen. En daar hebben wij ja, gewoon even buiten de gebaande paden hebben we wat kerstliedjes voor je. Ja, ja echt van alles nog wat. Van hip-hop tot, tot country. het ja, het gaat, eh, gaat gewoon een uur lang. Eh, hoor je van alles nog wat. Eh, je hoort vooral geen Wem en Mariah Carey en al die nou ja, traditionele kerstmeuk, zullen we maar zeggen. En Def Cap for Cutie was de eerste wat ik eigenlijk gewoon ook wel een hele goede plaat vind. En wat mij verbaast, dat dat dus niet gewoon een, eh, een, een traditionele ja, dat, dat kan zou, Dat zou prima kunnen zijn inderdaad. Maar dat komt omdat men niet buiten de gebaande paden denkt. En dat, doen wij wel. Dat, dat is waar. Speciaal voor jou natuurlijk, lieve luisteraar. Ja. Dus ook namens Dex en Drums en Rock en Roll een fijne kerst. En we gaan verder met de Drive-By Truckers. En die zingen over Mrs. Claus' kimono. Snowflakes are falling. from the sky. And I've got all these presents to buy. I miss you. I miss you, Father Christmas. I miss you. I miss you, Father Christmas. Everywhere I look, I see a smile on the face. But I just feel like I'm a mouse in a rat race. about you every night and day. I'm hoping that this time you're gonna stay. I miss zelfs in de, in de ghetto vieren kerstfeest. Dat eh, waren De, de heren van Randy MC. Zouden die dan hun eigen kalkoen eh, gaan neerknallen? <laughs> die lopen niet in de ghetto, hoor. <laughs> Nee. <laughs> nee. Nou, misschien bij iemand in de achtertuin of zo. Dat zou natuurlijk. ook zo eh, kennen. Eigenlijk zijn we best verkeerd bezig. Want dit is natuurlijk ook best wel een standaard kerstliedje. En de volgende eigenlijk ook wel. Dat is ook een evergreen.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 Nou, want is for Christmas. Ja, dat is op zich wel een leuk cadeautje voor onder de boom, toch? een mooie kerstgedachte. Als er dan zo'n zo'n beeldige vrouw ligt met alleen maar zo'n strikje op haar hoofd of zo, weet je wel. <laughs> nou ja, op zich eh, kan ik me er geen ongelijk in geven. ACDC, die gitarist die woont nog in Nederland, toch? Ja, in, ja, eh, in In Hoe kom je er terecht, joh? Ja, nou, weet je hoe dit gekomen is? Hij is getrouwd met een Nederlandse? Ja, nou, uiteraard. Die eh, in de jaren 70, volgens mij 80 ergens. Toen was, eh, waren ze in Nederland en toen speelden ze samen met Normaal. Ja. En de vriendin van Benny Jolink, die was een beetje verveeld. Want die kreeg te weinig aandacht van Benny Jolink. Dus die ging een beetje rondlopen en die liep de kleedkamer van ACDC in. And that's where the shit went wrong. <laughs> Oké, nou ja, <laughs> het is op zich wel een mooi verhaal. dat dan weer wel. Mooi toch? Ja. En uh, nou ja, dan heeft hij in ieder geval zijn Mistress for Christmas zo gekregen. Precies. Ehm, waar gaan we verder mee? Ja, ik... In, eh, in, al deze leuke kerstsfeer. Een, een van, mijn, eh, van mijn meest favoriete rock'n'roll bandjes is de Reverend Horton Heat. En eh, ondanks eh, de naam Reverend eh, zijn ze niet echt, zijn niet echt heilige jongens. En die maken hele fijne, echte ouderwetse rock'n'roll. En zij hebben een rock'n'roll versie van Run Rudolph Run. Santa to a boy child. One of you Said Santa to a girl child, what would wish you most to get? A little baby doll that can cry, sleep, and dream get wet. And then away went a Rudolph, whizzing like a saber jet. Ja, man. Dit is eh, gewoon eh, de, de, de ouderwetse eh, dingen een beetje opnieuw uitgevonden. Daar is helemaal niks mis mee. Want ehm, de volgende plaat, dat is Louis Armstrong en Velma Middleton. Dat zijn alle twee al ja, gewoon niet levende mensen meer, zullen we maar <laughs> zeggen. Nee. Ehm, Baby It's Cold Outside. En daar heeft een of andere DJ, geen idee wie, vraag het me ook niet. Die heeft daar gewoon een hele leuke, hippe soort van remix achter oh, oké. Dan krijgen we een soort uh, house versie dan. Wat zeg je? Een soort horse. Nee, nee, nee. Het is absoluut oh. geen horse. Oh. Het, is, eh, het is gewoon een uh, eh, hele relaxe soort van jazzy uh, remixje heeft hij ervan gemaakt. Maar helemaal niet verkeerd. Oké, ik ben benieuwd. I really can't stay. Mama, it's cold outside. I've got to go away. I said it's cold outside. I wish I knew how. tickle to death that you dropped in. To break this spell, you better break, break, break that spell. I really can't stay. Mama, it's cold outside. I've got to go away. I said it's cold outside. I wish I knew how. Tickle to death that you dropped in. To break this spell, you better. wel, eh, wel een mooie versie. Ja, dat is leuk toch? Hè? Gewoon heel laidback, relaxed, eh, niks aan de hand. Eh, kerstplaatje. Cool. Lekker, lekker voor tijdens oh, het, het, kerstdiner of tijdens het dessert, badje koffie toe. Lekker hoor. <laughs> Lekker. Helemaal zin in. <laughs> Jij ja, ziet het al helemaal <laughs> zitten. ja. Wat verdorie zeg. Ehm... Wat, waar gaan we naartoe? Welke nou kant gaan we op? Eh, de, de, de rappers die doen natuurlijk ook aan, eh, aan kerst. Ja, dat hebben we net eh, al gehoord met ja, Run DMC. Run dus. natuurlijk is, is het standaard kerstliedje wat dat betreft. Maar Curtis Blow, toch echt back in the days. Een van de grondleggers van de hip-hop, kan je toch wel zeggen. Die heeft de Christmas rapping. Was the night before Christmas and all through the Hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it! Don't you give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, rock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rap been about to happen like a knee you been slapping or I throw you been tapping on a hunk of wood. Bought a red suited dude with a friendly attitude and a slave full of goodies for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shot. Now, people, let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the hawk was out, snow was on the ground. Folks stayed in to party down. The beat was thumping on the box, and I was dancing in my socks. And the drummer played at a solid pace. And the taste of the bass was in my face. And the guitar player laid down the heavy layer of the funky junky rhythm of the disco beat guy with the 88 started to participate, and I could you appreciate a sound so sweet. We were all in the mood, so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine. When I thought I heard a hoop on the top of the roof, could it be it wasn't me? I was feeling super fine, so I went to the attic where I thought I heard the static on the chance that the fans was somebody breaking in. Put the noise on the holy moly, you got a lot of wishes on your chinny chin chin. He allowed, he was proud of the hairy little crowd on the point of the draw where the skin should have been. Gets cool for a fool, going out every you for a day on the same when the cold winds low. To the beard, me weird, but I'll never have a cheer, cause it's warm in the not? But can you stop for a drop before you go? He said, Why not? If the music's hot and our chance to dance beneath the mistletoe. So he went downstairs and forgot his scare and he rocked the spot and danced like a pro. And every young girl tried to rock his world, but he booked the yogi yogi till he had to go. And before he went, this fine old gent bought a gift with a sip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got him toy for the boys for the girls' glad rags. And the grown ups got some presents too. A new TV and a stereo. A new Seville, about as blue as the sky. The best that money couldn't buy. Cause money could never ever buy the feeling. The one that comes from not concealing the way you feel about your friends. And this is how the story ends. up north where everything is cold. But if he were right here tonight, he'd say Merry Christmas and to all a good night. Kerstmis op jouw radio. Tijdens de feestdagen kun je rekenen op de Johnson 501. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. under mistletoe. deze beste man heeft toch wel een beetje patent op, uh, op kersthits. hij heeft voor mij ook een hele cd eh, uiteindelijk gemaakt. Sufjan eh, Stevens. Sufjan Stevens. Of nou ja, Sufjan Stevens is. Ja, maar, maar die, die, ja, die, die heeft daar wat mee op de een of andere manier. Maar volgens mij ook een Amerikaan, heb ik het idee. Dus ja, toch, dat, is wel echt een, helemaal een ding daar. Dat vind ik wel bijzonder. ja, maar goed, dat is hetzelfde als hier Cindy Klaas. Dat, eh, ja, maar niet iedere artiest heeft hier in Sint-Nicolaas. Nee, dat eh, klopt. Maar ze zijn daar natuurlijk nog heel religieus. En ja. Eh, daar is dat Sinterklaasfeest, of dat kerstfeest bedoel ik, is daar toch echt wel hun religieuze dingetje. Ja, Plus dat, <laughs> want dan gaat het om de geboorte van de kerstman. ja, precies. en wat ook meespeelt is dat in Amerika werkt men nogal veel en vaak ook ver weg. En er is dus één moment in het jaar dat iedereen terugkeert naar huis en dat is met kerst. En dan, hebben ze een paar dagen vrij. En Thanksgiving. Precies. Maar dat dus. Ja. Ehm, maar ook in Nederland hebben we uiteraard hele goede eh, bands die uh, leuke kerstmuziek maken. Waaronder uh, Mos. En Mos is dan wel toevallig weer bezig aan, aan hun tweede album. Wat voor mij ergens in de loop van het komend jaar uit moet komen. Maar die hebben ook weer een kerstliedje gecoverd volgens mij. Ja, dat denk ik wel, ja. Eh, dat, is dat niet van eh, de Jacksons? Uh, I saw Mommy Kissing Santa Claus. Dat zou wel heel Volgens mij is dat Michael Jackson die dat in zijn jonge jaren gezongen heeft. Nou ja, wie weet. We, we, kunnen het zo even opzoeken. Maar Mos dus. Ik ben je de laatste molen, Ja, jas, gast. Kijk, wil je lopen. Eh, eh. Gluwijn in mijn linkerhand, bril in mijn rechterhand. Wat al is kerkelam. Jetje Smit kon vechten dan. Nee. dan Konak, dit is Jan Zomaar. Ik smek hem en zijn oma. Ik katje, ik vind je lekker. Is het goed als ik vijf niets van je leen? Wat ga je daarmee doen dan? Niet veel. Oké maar wel met me deelt. Tuurlijk gek, het is kerst. Dus deze week geen scheid aan de rest. Willy what the fuck, plezier en yes of her. Die blij is die rijk zijn dankzij wat gebeurt. Niet, niet weer wat gebeurt. Voor al mijn kerstballers, champagne, knallers, al die sneeuw. Met Fabergé. Dus kappen, blue wine en champagne mee. Kijk, een clipper met zijn PSP. Hij hangt schuin in zijn hartslee. Check me rest met een pak met biezen van Chanel.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 En dat was toen voor mij... Eh, in het, Katja Schuurman, hè? Katja Schuurman. was toen in het kader van Katja versus Bridget, dacht ik nog. Oh, is dat zo? Ja, voor, voor tv-programma. En Katja had toen gewonnen. En Bridget die ging, geen, voor mij met Jan Smit of zo, had ze ook een, een kerstnummer toen, toen opgenomen. Dit ving beter. Dit ving beter, ja. Ja, nee, dat klopt. Dan, dan Bridget met Jan Smit. Daarom heeft ze ook gewonnen natuurlijk. Ja, <laughs> dat lijkt me wel. Ach ja, ehm, ja, we gaan gewoon weer verder met, met, met, met alle kerstbellen en toeters en, uh, en pieken weet ik het wat. Eh, wat hebben we nu klaarstaan, Dave? Want ja, eh, Graham Parker, volgens mij is het... Ik, puur op naam denk ik ja, dat is dan een van de country sterren of iets dergelijks. Ik weet niet precies. Dat zou ik lees hem, kunnen Het was een oude maat van, van Keith ehm, van de Rolling Stones. In, in, dat boek van, de, van Keith... Keith, hoe heet die ook alweer? Ja, die <laughs> van de Rolling Stones. Daar, Zo eh, heet hij toch ook gewoon? ik ben Kief van de Rolling Stones. Kief. Kief. Eh, maar eh, daar komt Graham Parker, dat was een van zijn beste vrienden, die is overleden aan een overdosis.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 Merry fucking Christmas. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Thank you, Mick. Hey. Wat hoort er ook bij? Nou, eh, dat je eventjes eh, eh, de, dus gewoon de verkeerde plaat eh, <laughs> Ja, dat, dat, ook. Maar ik bedoel dat je South Park draait. Ja, nee. Eh, ja, want uh, de, je hoorde dus South Park ineens naar boven komen. Want het was helemaal niet Keith van de Rolling nou, Stones. Nou, nou, nee, dat zei ik ook niet. Graham Parker zei ik. Oh maar die was het ook niet voor nee, mij. Die was daar gaat niet fout op die cd. <laughs> moet even uitzoeken hoe dat nou zit. Maar dat is nog ouderwetse cd. Dat is toch een beetje achterhaald. Dat, dat blijkt me. Nee, want nee man. cd moet je wel een beetje in ere houden. Even goed hoor. Oh, oh niet, niet gelijk al het oude overboord gooien. Dat doet men wel snel, maar dat moet helemaal niet. Ja, maar dan moet hij wel doen wat ik zeg ja. dat is nu niet het geval. Dus- Daar heb je ook wel weer gelijk in. Ja. Um, Iels heeft ook wel erg leuke kerstnummers, uh, waaronder deze Christmas Going to the Dogs. Get off your sled and go to bed. Don't you ever tire? Throw a bone, I'm finally home. up by the fire. Snow is falling from the sky like ashes from an urn. Sweet dreams, my little one. Now it's my turn. Well, Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than your logs. And things aren't looking very good. just lay here and chew. when I sleep, I like to dream of rabbits in the snow. Jumping right into my jaws from their rabbit hole. Take one home and set him down right next to your shoes. Wake up to a big surprise, my gift to you. And Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than your logs. And things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay for some Christmas cheering, but I pause because hanging in my stocking, I can hear him knocking. Is it you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out, just my lacking jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit. Is it you, Santa Claus? slipping it under the door. Cold winds are howling, could that be growling? My legs feel like straw. Mama, oh me, my kind of will you reply? That you, Santa Claus. my I can hear him now. explain why I'm shaking this way. Then I can see old oh, Santa in a keyhole. I'll give to the cause. One peek, I'll try there. Oh, oh, there's an eye there. Say you, Santa Claus. you mind slipping it under the door? Cold winds are howling, could it be growling? My legs feel like straw. Mama, oh me, my, come will you reply? Is that you? Is that you? Is that you, Santa Claus? Ja, Jazzy. Jazzy, funky. Leuk man. Wie was dat dan? Ja, wie was dat dan? Wie was het? Dat is jouw plaatje. Was is mijn plaatje? Dat was jouw oh, plaatje. Oh, ja. Potverdorie, man. Ik ben, ik ben het alweer kwijt, hoor. Ach, maakt niet uit. Eh, het was hoe dan ook leuk. En eh, nou ja, ik hoop eh, persoonlijk dat we van, van hebben kunnen overtuigen dat er leven is na Mariah Carey en Wham en Zeker. weet ik het wat. Want er is zoveel leuke kerstmuziek te vinden. Ehm, ja, voor ons zit het er alweer op, hè? Oh, ik ben erachter wie het was hoor. Oh, vertel nog eventjes. Het, was eh, Paddy Roberts met Merry Christmas You Suckers. Nou, eh, het, het klinkt wat bedreigender dan dat het <laughs> was. Eh, Merry Christmas You Suckers. Ach ja, wat ik zei, het zit er alweer op. we hopen dat je hebt genoten. En ga lekker verder genieten van, van het kerstdiner. En werk het wat. Eet en drink lekker veel te veel. En vanuit de Dex and, en and Drums en Rock'n'Roll een hele fijne kerst toegewenst. En wij sluiten af eh, met The Vandals, Oi to the World. he ran out through the crowd. He said, We'll meet again, we are bloody yet unbowed. Trevor called his bluff and told him that I meet Christmas Day on the roof down on 20 Upper Street. The clock came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, I to the fox and I to the skin, but I to the world and everybody wins. silent wailing A bloody dying man Ozzy was alone and abandoned by his band Trevor was so fading and still so full of hate When the skin slipped him there and went down the fire escape Ozzy saw the North Star shining more than ever So he made a turn again from his turret saving Trevor They repelled on the roof for the rest of the turret And went back to the pub where they fought each other pumping God came down on Christmas Day I know exactly what he'd say He'd say, oh, to the pub I could have king, but I for the world and everybody wins. If I came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say I to the pumps, and I to the skins, but I to the world and everybody wins.